Nou, nou is dat al geleden, mensen. Ja, hè? nee. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je even voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grap maken? Ja. Dit Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 25 juli 2013 en dit is aflevering 171 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Donderslag. En ik ben vanmiddag bij jullie van thee tot bier. En deze nieuwe donderslag die komt vandaag ook weer uit een zeer warme eh, zomerse studio 11. En het hele redactieteam dat loopt hier ook eh, vandaag weer rond de zwemkleding, net als vorige week. En het komt goed uit, want we maken namelijk deze zomer zomeredities van Donderslag. En het is vandaag alweer de derde zomereditie van Donderslag. En als je op vakantiebestemming eh, bent, luister dan tot 24 uur vannacht. Want Radio 5 is er ook vandaag weer tot spookuur. Ik heb net eventjes gekeken op de thermometer die buiten, eh, bij het raam hangt aan de noordkant in de schaduw. En daar staat 31 graden op. Kun je nagaan hoe warm het is. Maar wel lekker, wij klagen dus verder niet. Eh, vandaag eh, heb ik voor jullie weer veel muziek en ook zomerse muziek van Tetel Bier. En de muziekagenda hoor je straks in de tweede uur. En de donderdisc is vandaag van Swollen Members en heet The Difference. En die heb je net in het openingsuur kunnen horen. En die hoor je ook straks weer in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk eh, heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks weer om half bier. En ook vandaag is hij weer onze vaste donderslag donderslag-columnist Theo Farid. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En deze week heb ik eh, ook weer geen gerucht eh, gehoord. Ik heb niks vernomen. En Theo heeft het waarschijnlijk ook deze keer weer erg geheim weten te houden. dus gewoon even luisteren om half drie. Eh, je kunt mij e-mailen. Stuur e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga daarvoor naar rvd e Nog een keertje rvd501.wordpress.com e eh, Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam rvd501. En ook op Twitter met exact dezelfde naam rvd501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van deze donderslag. Van deze prachtige, mooie zomerse donderslag. En deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc Keep the Car Running van de band The Goo Goo Dolls. Ziet het er toch nog zonnig uit. uitsluitend mannen. Maar die leverden de donderdisc van vorige week. En al eerder uh, leverde C2C een donderdisc. Maar niet met dit nummer. Dit nummer eh, draai ik nu voor jullie en dat heet Happy. En het komt van hetzelfde album als de donderdisc van toen. you Until you try. never Onze medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Het is eh, weer even na tweeën. Ja, we zeggen dat altijd. Iedere keer weer. En dan heb ik Rob Ricard aan de lijn. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, spreek met Rob Ricard. Ja, dat hoor ik. En je spreekt hier met Rogier van Diesveld aan deze kant. Dus eh, dan weten we alle twee wie we spreken. En dan gaan we het over de platenkeuze hebben hints en tips natuurlijk. Ja, ja. Het, eh, ik, zal, ik kan nu wel vertellen dat eh, het is eh, geen blues. Oké. En het komt ook niet uit Amerika. Amerika. Oké. Het komt namelijk uit Schotland. Uit Glasgow. Uit Glasgow, ja, ja. Ja, dat is weer even aan de andere kant, hè? Het is aan onze kant. Ja, aan onze kant, maar wel over, over de kleine plas. En ehm, het is in die rock. En mijn ervaring is dat je dan nog steeds niet weet wat het is. Want dat kan dan ongeveer weer, weer alles zijn. En, en zoals hier staat... Are known to utilize a variety of genres and styles. Dus daar weet je niks. Um, ja, ja, ja, ja, Dus het kan van alles zijn. Je hebt wel eens eerder zoiets gehad. Dat je ook zo'n hele riedel van eh, dingen opnoemde. Zei je, nou, dan weet je nog niet wat voor stijlmuziek het is. Nee, maar dat is ook zo met... Ehm, ja. Ik, het deed mij een beetje denken aan uh, garage rock, maar dan ehm, wel een hele luxe garage. <laughs> ja, ik probeer een, een, hele luxe garage voor te stellen. Dat is er zo eentje met twee sportwagens erin of zo. Ja, en soort eh, zo van die automatische deuren, en verwarming en verlichting, en eh, weet ik veel. Uh, nou ja, zoiets, ja. sky leren muurbekleding. Ja. En een, uh, Noem maar wat. en een lederen bank erin om op te zitten. Ja, een bankstelletje in de hoek met even uit te rusten, ja. Beeldscherm nog aan de muur? Tuurlijk. Ah, oké. Zo'n soort garage. Een led wall. Huh? Een led wall. Een led wall, ja, dat kan ook nog, ja. ja. Verder nog iets erover te vertellen? Nou, eh, ik niet. Moet je het hiermee doen? Nee, nee, ik vertel er niks meer over. Ik geloof, ze zijn ook niet zo heel bekend hoor, maar ze, zijn, ze hebben hier wel opgetreden in, in Frankrijk en in... Eh, Duitsland en Ierland en België en Zwitserland. Een beetje festivalgangers waren het. Eh. Okay. Of zijn het nog steeds, geloof ik. Mhm. Zijn dit eh, jonge mensen of oudere mensen? Nou, ze zijn nog niet zo oud hoor. Nee, in die rock zijn meestal jonge mensen. Hey, nou ja, goed. Eh, dan ga ik een plaatje draaien. En is het voor mij weer tijd om iets uit de blueshoek te pakken. Oh, lekker. Ja. Ik heb dit keer Robert Cray Band. Oh, die ken ik wel, ja. So Many Women, So Little Time. Spreek je volgende keer. Hoi. Well, somebody called me and gave me the word. Now I'm going to tell you people just what I heard. I'm going to tell you for free and it won't cost a dime. And there's so many women, so little time. So many women, so little time. You know, sometimes I wonder just why I'm alive. It's like all we do right drive stay by. But then I think and remember. sometimes. horen. So many women, so little time. En eh, ja, als het zonnig is en het is mooi op het eh, strand... dan zie je vaak ook hele mooie dames op het strand. En dan krijg je wel een beetje het gevoel van... so many women, so little time. Oftewel, zoveel vrouwen en zo weinig tijd. Want als je zoveel vrouwen ziet, zoveel tijd gaat er nooit in een uur. Dat gaat je niet lukken. Ook op een zomerse dag niet. En zelfs niet als je naar Radio 501 luistert naar donderslag zoals je nu doet. Anders heb je dit niet gehoord. En eh, de zomerse dag, die gaan wij beleven tot 12 uur vannacht in de, eh, de tijd van de Radio 501 Daverende Donderdag. We zijn om 1 uur begonnen, we eindigen om 12 uur vannacht. Dit zijn de Moondogs, dat is het bandje geweest van, uh, uh, hoe heet die, van dinges Prins. zijn voornaam ben ik even kwijt. van Jiske Vet. Dit nummer heet Cool Clear Water. Snakes in the cellar, snakes in the grass, cracks in the window, tracks in my feet, tears of a widow, stains in the sheet, dust in the engine, acid in his heart don't need no mending, like he never passed away. Het nummer heet Cool Clear Water. En de Moondogs is natuurlijk het bandje van Kees Prins. Of Kees Prinsen heet het geloof ik. En die is dan weer bekend van Jiske Vet. En die had in de tijd dit bandje. Het klonk geweldig leuk allemaal. Uh, eh, Hello's Ground heet dit nummer. En dat is van Katie Tunstall van haar nieuwste album uit 2013. Die is net uit. is soft. Stamping their bony feet to leave them on. Stamping on hollow ground. Stamping on hollow ground. All folks like to stamp here, and they're not even from this town. When I make myself some money, my path in life is found taking long to find my hollow ground. So I Dunstall, die komt uit Engeland vandaan. Het lijkt een beetje Amerikaans, maar het is toch echt uit Engeland. En uit Afrika komt Fatoumata Diawara. Die heeft ook een heel mooi album gemaakt. En van het nieuwe album van haar is dit Song Colon. slippers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Radio 501. Nu op Radio 501. Blablablog. blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 25 juli 2013, 40. Ze gaf een tuinfeestje omdat ze 40 werd. Verjaardagen van 40-jarigen zijn altijd moeilijk tiende loop je er met een vriendinnetje uitgezette puzzelspeurtocht. Op je 20ste jaag je je ouders het huis uit en gaat de muziek op 10. Op je 30ste show je trots je nieuwe huis, kinderkamer en trouwfoto's en helpt je moeder je met de hapjes. Tien jaar later word je 40. Met alleen vriendinnen krijg je het huis al lang niet meer vol. Ze zijn druk, verhuisd, vergeten of bleken saaie mutsen te zijn. Wie nodig je dan uit? Je ouders uiteraard, die komen wel. Verder broers en zussen met aanhang, die zorgen voor wat vaste vulling van de partytenten. Je herinnert je een vriendin die af en toe belt, dus die mag uiteraard niet ontbreken. Je best gay friend nodigde zichzelf een week geleden al uit. Meid, wat gaan we doen? En je man heeft ook nog wel een paar vrienden zonder wie hij zich eenzaam voelt. En dan? Je man oppert een vriendin. Je kijkt moeilijk, maar wilt zijn stemming niet bederven. Die vriendin gaat dus ook op de gastenlijst en jij hoopt dat ze afbelt. Omdat het verder toch allemaal niet meer uitmaakt, nodig je vervolgens ook nog maar een paar collega's uit. Drie van jou en twee van hem. Kunnen ze elkaar een beetje bezighouden. Wij waren die twee collega's. En zij die drie. Wat doen jullie? Wij zitten in de financiële wereld. Gesprek valt stil. En jullie? In de keerkoppelingen. In de wat? In de keerkoppelingen. Je weet wel, net als een versnellingsbak. Er wordt nagedacht. Gesprek valt tijdelijk stil. Voor boten, grote boten, kleine boten, allemaal soorten boten. Soms wel twee in een boot. Goh, wist ik niet. Van die keerdingen in boten. Maken jullie dat dan zelf? Dat, eh, dat niet? Oh, respectvol stil. Er wordt bier gehaald. Dan een weer, hè? Nou, zeg dat. Ze zitten wel goed naast, ja. Stilte, hoe een chips wordt gegeten. Hoe laat zullen we gaan? Niet voor twaalf, toch? Drie paar ogen kijken op een horloge. Wij gaan ook niet te laat. Drukke week gehad. Ja, bij ons was het ook een gekke huis. Ja, dat zal best met die keerkoppeldinges. Ja. Er wordt chips gegeten, bier gehaald en gekeken naar de andere mensen onder de partytent. Wat voor motor zit er in jullie boot? Een fetus. Oh, dan eh, zit er zeker een keerkoppeling van ons in. Hij heeft een fetus. Die is van ons, toch? Kun je zien aan de code die erop staat. Moet je maar eens kijken. Ja, ga ik gelijk checken. Dus dat ding tussen de eh, as en de motor dus. Ja. Gesprek valt stil. Altijd moeilijk zo'n 40ste verjaardag. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de blablablog van Theo Verriet. En dan nu weer muziek. Hier is Band of Horses met Wicked Girl. foto dus van de auto op de vluchtstrook. Dit is een foto van de kokende motor. Dit is een foto van mijn huilende dochter. Oh ja, nou, dit is wel leuk. Dit is wat er over was van Fluffy. Die waaide op een gegeven moment de snelweg op. Dus hier nog een foto van de huilende dochter. Eh, dit is de sleepwagen. Toen was het al helemaal donker. Dus eh, top vakantie. When the moon comes up, the sun goes down. stars are in blood, fire on Says she got a rose tattooed on her thigh. was eh, Cadillac Walk van het nieuwste album van Bos Skaggs. En we hebben nog een eh, nieuw album, eh, Road A Song for Everyone. En die is van John Fogerty. En John Fogerty is weer bekend van de Creedence Clearwater Revival. En die is toch nog steeds bezig met nieuw werk en... Dit album komt dan ook uit 2013. En van dit eh, album met allerlei duetten erop onder andere... is dit een nieuw nummer wat hij eh, opnieuw heeft geschreven. Of wat hij nieuw heeft geschreven. Niet opnieuw, maar nieuw heeft geschreven. En het heet Mystic Highway. Everybody waiting for the good times. Move city slickers and loaded dice. Take your money in a pig's eye. Rain gonna fall, sun gonna shine. Ain't no worry in my mind. Big wheel rolling across the sky. Ain't no worry in my mind. when the sun is out. I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Dat waren ze weer, de Fab voor de donderslag huisband, de Beatles. Ze speelden vandaag Good Day Sunshine van het album Revolver uit 1967.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen.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 Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Oh, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Eh, warme, daverende donderdag aangekomen in de tweede uur van Donderslag. En ik eh, ben er ondanks de warmte weer tot 4 uur. En je hoort mij echt niet klaar horen over het weer. En als je dat mocht denken, nou dan heb je het fout. Ik bevestig alleen maar dat het warm is. En ik zou zeggen, lekker toch, het is zomer. En, en nou, voor de luisteraars eh, eh, die iedere keer luisteren. En ook in het bijzonder voor de luisteraars op hun vakantieadres die net inschakelen. Je luistert naar de Radio 5 Leen Daverende Donderdag van 25 juli 2013. En ik ben vandaag eh, druk bezig met donderslag aflevering 171 alweer. En dat is een donderslag zomereditie. Eh, straks de gloednieuwe donderdisc en de platenkeuze voor Rob En ook weer als laatste in dit uur de muziekagenda. Eh, blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. En er komt van alles langs hoor op Radio 501. En daarvoor eh, gaan we even het Radio 501 spoorboekje doornemen. Straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs eh, Hoogland. En dan zeg ik altijd Gijs laagstreepje Hoogland. En dat is gewoon eh, een verwijzing naar zijn Twitter-account. Gijs Laagstreepje Hoogland met de slingeraapje ervoor. En dan van 6 tot 8 hoor je volgens mij een speciaal vakantieprogramma, maar dat weet ik niet zeker.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 Van zijn album The Opposites uit 2013. En de donderis die komt er zo aan. Maar eerst de donderslag zomerhit van 2013. En die is van de Franse zangeres Zas van haar nieuwste cd uit 2013. En die zomerhit heet On Ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les à on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance! les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh Vous oh. êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous oh, êtes oh, les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes Disc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht de Difference van Swollen Members. De donderdisc. I was born to perform bright lights on Broadway. of love like shot days, So all day long, these smooth operators make moves, get a shovel, dig a tomb for the haters, innovators of the greatest rap music around. S&M once again, hear the bass drum pound. Don't you love it when a sound come together like this? Like when a plan comes together on some 18 shit, on some gold chain, Mr. T, I pity the fool. Be a bad attitude, battle axe rules. Warriors, warriors, symbols of justice. We grow every day, so there's much more of us. Brothers in a movement that multiply quickly. We all all around the world, not on some one city clicky. You get me? Good, no need to repeat it then. S&M's the kind of group that you should be believing okay, in. Meds go crazy as fuck, I'm not very calm. Uh-huh. Kids going crazy like it's not very form. Hey, I got a pocket full of cherry bombs. Mad child, scary storm, running like a marathon. People look at me like I am Hannibal Lecter. a whole new set of teeth. Ready for what's coming, yeah, my whole crew better be. Game change, that don't mean we ain't gon' win still. Been around since Easy Rock was rocking the windmill. Zodak was tagging on the walls, doing blow up. Still the bomb, we gon' get a second chance to blow up. I'm still a Toys R Us kid, don't wanna grow up. Still killing shows, only difference I ain't tore up. And age ain't nothing but a number, dog. More experience, I'm living, walking under Like shut shit down. Walk into a room, these little cocky fuckers sit down. They don't want a problem with the goblin, I'm a total wreck. Red rum, head hunt, like I'm fucking dan de donderdisc van vandaag. En die kan je tot 12 uur vannacht horen. In alle programma's komt deze donderdisc langs van, het, eh, van de band Swollen Members. En Half Moon Run heeft een nieuw album en dat heet Dark Eyes.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 sunshine. Ain't got no rain. Ain't got a worry in the world, but the blues remain. So the TV's talking about the ways of it all. Ain't getting down now. I'm picking it up before I fall. Gonna embrace all I can. I'm digging a reaction from the ground for the world has brought me down. But now I have found that I ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a word in the world, but the views remain. Ain't got no sunshine, ain't got no 2012 is dit de Blues Remain van de, eh, de Spanjaard Juan Zelada. En die is woonachtig in Londen en heeft een Engelse band, maar maakt prachtige muziek en trekt op het ogenblik door heel Europa. Radio 501. Pop the power. The hottest sounds on the coolest station. Do you ever think about the future? What holds those invisible suits together? Is the doctor in? Whatever happened to spontaneity? That's my deity, and I'm in charge of me. So let's see how far we can walk with our eyes closed. Each step raises the bar of uncertainty. But fortunately, our feet are wheels that ride the maze. That is my life, my hours, That is my life, my hours, my days. Let's take the escalator up. We've been living in a cup that's China made. I drank the Kool Aid, paid too much for, and more is just a ball of plastic happiness. Let's get rid of the rest of this. Twist yourself to hear the truth. Your laundry list is so uncouth. Other things been checked off, forgotten or left off, and all the lights you never turned off. And I'm the man who pays. That is my life, my house, my days. That is my life, my house, my days. If I, if I, if I, if I, if I, if I, if I lay down if I, if I, if I, if lay down. Would you pick me up? Would you pick me up? Or would you step on me? We're out of toilet paper again. All this talk about the end is eating me up. Would you please shut up? We've had enough of the apocalypse, and it's making me sick. And I cannot predict the ending of my favorite show? Or was it a book in slow motion like Captain Cook on the Indian Ocean? Eaten alive and great district lies in you and I, and I think that's okay. That is my life, my Rombedil eh, bracht uh, eergisteren zijn dus album Matrix of Affection uit. En van het album hoorde je Escalators. En dat is een heel mooi album geworden. Uh, nu John Fogerty met uh, Garden Party. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same, but it's alright now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself people came from miles around. Everyone was there. Yoko brought her walrus. There was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden did in shoes, wearing his disguise. But it's alright now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Played them all the old songs, thought that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone so you got to please yourself. La da da, da da da da, la da da da. Someone opened up a closet door, and out stepped Johnny B. Goo, playing guitar like ringing a bell and looking like he should gotta play at garden parties. I wish you a lot of love. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. La I my lesson Party van eh, John Fogerty. En natuurlijk, eh, tijdens deze zomer, uh, Radio 501. Ja, het is echt tijd voor een tuinfeestje, een garden party. Hele heel lekker uren in rondbrengen. Uh, een van de nummers uit de jaren 80 die alweer een beetje vergeten is. Het is afkomstig van de Zwitserse band Double.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 another day fall. The captain of the heart. Ik alleen heel veel zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Radio 501. de platenkeuze van Rob Het is eh, half bier. Ik zei je net al, ik spreek de volgende keer. Maar ja, het is half bier dan. En dan hebben we dus weer uh, over de platenkeuze. Hallo, en nou gaan we het om het echt doen, hè? de eh, volgende keer is gewoon dichtbij, hè? Ja, ja, het is heel dichtbij. de luisteraars horen het al. Rob aan de lijn. Goedemiddag wederom. Dat zeg ik wederom. Ja, tuurlijk. Ehm, ja, je had een band uit Schotland, hè? Ja, leuk hè? In, in die rock met een hele Gezellige garage toestand. Ja, leuk hè? En ze hebben een zwembad in die garage, had ik begrepen. Ja, ook. En, eh, en het is een garage van, eh, ik geloof, 150 eh, vierkante meter. Ja. En ze hebben ook keyboards in de garage. Keyboards hebben ze ook in de garage. een bas. En een bas. En een gitaar en een drumstel. Ook nog. En, nog een gitaar. En een lederen bank. En een, een ledwol. Ja. En aan de andere kant allemaal pluche. Nee, leer tegen. Ik leren tegen ja, de, tegen de muur. Ja. En, uh, nou ja, natuurlijk allemaal hoogtezone erin hè, voor boven het zwembad. Ja. Nou, daar hebben we het dus over. Ja. Nou, en welke bind past erbij? Weet je het al? Nee. Oh jee. De LP heet Checkmate Savage. Dat was hun eerste LP. Nee. En het nummer heet Throwing Bones. Mm, nee. Nee. Phantom Band. Phantom Band? Phantom, ja. Van, weet je wel, dat is een luxe Rolls Royce eh, Phantom Band. En Phantom, dat is F-P-H? P-H-A-N. T-O-M. Ja, een Rolls Royce Phantom. Jongen, jongen. Ja, vandaar die luxe garage natuurlijk. Ja, snap ik. Ja, dat snap ik. Maar ehm, eh, dat zegt mij helemaal niks. Ik, ik ken die band nou, helemaal niet. Dat is leuk, dan ga je er even lekker naar luisteren. Ja, dan ga ik even voor zitten, ja, want ik ken die band niet. Nee. Ehm, nou ja, ik weet niet wat er nog meer over eh, verteld moet worden. Hoeveel mensen spelen erin in die band? Uh, nou, er zitten er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zes mensen? Ja, gitaar, bas, keyboards, vocals en gitaar, drums en nog een keer gitaar. Dus een, uh, een, ja, dat is een behoorlijke band. Als, als, dat door de zwembad moet, dan moeten ze met z'n zes naast elkaar. Zes banen. ja. ja, dan moet je wel een beetje zwembad hebben. Ja. Ehm, Gary Hart speelt mij zie ik. Gary Hart? Ja. Zou dat van... Uh, Beth Hart? Nee. Beth Hart eh, nee. zijn broer zijn? Nee, Beth Hart die komt uit, eh, uit Amerika. Ja, dan weet je maar nooit hoe het zaad vloeit. Dat, Ja, dat weet ik ook niet. En dan hebben we Greg Sinclair, dat is ook al zo'n bekende naam. Ja, Sinclair, ja, omdat die ook nog... Ehm, hoe heet die andere Sinclair ook weer van... Bonnie? Nee, ja, ook. ook. Maar die andere heb je ook nog van uh, met, het, uh, met het fluithitje. Weet je wel. Eh, oh. Weet je, ja, <laughs> oh, ja, ja, <laughs> ja, ik voel het een de, de love, de love dingest. Oké. Okay. Dat weet ik toch wel? De, love dingers. De <laughs> dat love... weet ik wel. weet je dat ook weer? De love, de love... Um, nou ja, de love parade? Nee, ook niet. De love march. Ja, zoiets, weet ik veel. Ik dan, weet het niet. zit, ja, als je het hoort, en er zit zo'n fluitdingetje bij. En dat doet Sinclair. Hè? Dat doet Sinclair. Sinclair, eh, ja, eh, Hubblepub Sinclair heet die man. Oh, oké. En, en, en, niet die naam die jij net noemde. Nee. Dat is ook Sinclair, maar weer een ander. Eh, oké, nou. Wat een gedoe allemaal. Ja. Ehm, eh, gaan we hem aankondigen? Komt door dat fluitje. Ja. Eh, eh, ja, we? Gaan we hem aankondigen? Ja, ik spreek namelijk Koninklijk Meervoud. Oké, nou spreek dan parallel mee. Nee, nee, oh. nee, nee, <laughs> Jij praat voor twee. Nou, dan moet je er wat echo in mengen. Dan, klink ik echt als een koortje. Ja, ja. ja. ja. luisteraars gaan luisteren naar de eh, uit, uit Glasgow afkomstige Phantom Band met de nummer Throwing Bones van de LP Checkmate Savage uit 2009. Oké, dankjewel. Tot de volgende keer. De platenkeuze van Rob Ricard. slowly. A skeleton wall It rises from the earth. And it screams your name out to never cast another curse. steeds bij Donderslag zomeredities. Ik ben er tot 4 eh, uur. Dus we hebben nog eh, ruim een half uurtje te gaan. En eh, dit nummer is van Nona Hendricks. En het is een uh, donderdisc geweest een aantal weken geleden. na een aantal maanden geleden alweer. En het nummer heet When Love Goes to War. Religion has a finger it on the trigger of a gun Religion It's a killer in the hands of some. Everywhere I look, there's a pusher pushing God's on me. In our hearts, in our minds, on TV and online. And it's killing me. Believing was a drug, now it has become but aan Peter Koelewijn. En dit is Angeline Zomerhit uit de jaren 70. Ik met een badkar die cola aan de bar. Toen zag ik haar komen en ik viel van mijn stoel, want de bliksem sloeg. hoog tijd voor de agenda van 25 juli. De carrière van de legendarische eh, zanger Erik Beuren beslaat 50 jaar. De grootste eh, bekendheid verwierf Beuren als liedzanger van The Animals. Op eh, zondag 28 juli aanstaande staan Erik Beuren en The Animals op het podium van Paradiso in Amsterdam. De band Romanza Brava speelt in het voorprogramma. Het voorprogramma begint om half acht en Edith Burden en de Animals starten om half negen. Op dinsdag 6 augustus treedt Face to Face op in de Melkweg in Amsterdam. Face to Face is al sinds de jaren 90 een van de belangrijkste garagebands uit eh, Californië. In de Melkweg dus. In de Oude Zaal. En dat op 6 augustus. En de aanvang is 8 uur. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer.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 De Britse bluesgitarist-zanger Matt Schofield wordt eh, alom beschouwd als een van de meest getalenteerde en sensationele bluesgitaristen die de UK in de afgelopen decennia heeft voortgebracht. En hij komt naar Nederland. Op 24 augustus treedt hij op in Culemborg op het Culemborg Blues Festival. En op 25 augustus speelt hij in de nood in Amersfoort. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 25 juli 2013. Als je agendatips hebt voor de periode na 1 augustus, stuur die informatie dan naar Radio 501 en dan stuur hem naar e-mailadres rogier.radio501.nl ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Met Scofield treedt in augustus op in Nederland. En van hem komt de laatste plaat van donderslag. Pack it up. donderslag op donderdag. Hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Dat was hem er weer hoor. En ik kan je vertellen, de klok staat hier in Studio 11 weer in de brandende zon. Maar raakt gelukkig niet oververhit. En dat komt omdat het op die klok bijna 4 uur is. En dat geeft natuurlijk verkoeling. Aflevering 171 van Donderslag is ook bijna weer klaar. En we gaan ook vandaag weer tot de piepjes. We schakelen om 4 uur over naar Studio de Bierkaai. En dan gaat de Radio 5 Leen Daverende Donderdag gewoon verder. En dat doen we ook deze hele zomer tot Spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio 5 En dat kunnen allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd 5 Alle informatie over Radio 5 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 5 en op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501 en dat dan weer aan elkaar. En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Voor als je dat nog even niet wist. Eh, ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 25 juli 2013. En ook Rob en Theo Fried bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg rijden of in de file ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. En natuurlijk ook de mensen op hun vakantiebestemmingen ook allemaal bedankt voor het luisteren. Na de piepjes schakelen we over naar Gijs Laagstreepje Hoogland. En die bevindt zich momenteel al in studio De Bierkaai. En er staat achter de microfoon in de koele luchtstromen van de airco klaar om te bedanken beginnen. Hete zomer of niet, het is weer hoog tijd voor Oogland. Maar voor we overschakelen, eerst nog even een Klaasje. Klaas was uit op iets. Eh, je wist niet wat, liepen we een meter achter hem. En maar meeloeren, stond hij stil, rook hij iets. Maar wat? Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag weer van 12 tot 2. En natuurlijk volgende week met de donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd. Dezelfde zender Radio 501. Uh, eh, veel plezier met Hoogtijd voor Hoogland, met Gijs Hoogland.